en een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Vanochtend moet het verkeer nog steeds rekening houden met gladde wegen. Gisteravond en vannacht waren er vooral veel problemen in het midden en oosten van het land. Volgens de Verkeersinformatiedienst gebeurden er tientallen ongelukken door de sneeuw. Die buien zijn weggetrokken, maar nieuwe buien trekken van noordwest naar zuidoost over het land. Bij geweld tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger zijn twee betogers omgekomen... De Rode Halve Maan behandelde meer dan 750 gewonden. De betogers gingen op de Gazastrook in Israël en op de westelijke Jordaanhoever na het vrijdaggebed de straat op om te demonstreren tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De problemen bij de Belastingdienst zijn nog lang niet voorbij, stelt een onderzoekscommissie vast. Begin dit jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst niet functioneert en dat de belastinginning mogelijk gevaar gaat lopen. De commissie deed toen een aantal aanbevelingen, maar die zijn dus nog niet voldoende opgevolgd, is nu de conclusie. De openbare aanklager in Illinois dient geen aanklacht in tegen James Levine, de voormalige dirigent van de Metropolitan Opera in New York. Levine zou 30 jaar geleden een jongen van 16 hebben misbruikt. De aanklacht vervalt omdat degene die hem heeft beschuldigd destijds seksueel meerderjarig was. Ook was er geen sprake van dwang. De dirigent heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. De top 2000 van NPO Radio 2 heeft dit jaar dezelfde top 3 als vorig jaar. Bohemian Rhapsody van Queen staat weer op 1, gevolgd door Hotel California van de Eagles op 2 en op 3 Stairway to Heaven van Led Zeppelin. De top 2000 wordt dit jaar voor de negentiende keer uitgezonden tussen kerst en oud en nieuw. Het weer, buien breiden zich uit. In de kustregio valt vaker regen, maar in het binnenland ook nog sneeuw of natte sneeuw. Overdag bewolkt met vooral in het noorden vanmiddag kans op een winterse bui.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 When you're near, I get weak in my knees. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad.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 You can be a yeah, banging on de liefde niet. Drink ik uit een pure waterbron en slaap volstrekt onjuist. ZFM wenst jullie allemaal fijn.